Freddy van met het NOS-journaal. Papoulias doet vandaag een ultieme poging om de politieke impasse in zijn land te doorbreken. De afgelopen week mislukte drie pogingen om een kabinet te formeren. Papoulias praat met de leiders van de partijen in het parlement. Als de president er niet in slaagt de partijen tot elkaar te brengen, moeten de Grieken waarschijnlijk volgende maand weer naar de stembus. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vooraanstaand lid van de Vredesraad in zijn auto doodgeschoten toen hij naar zijn werk reed. De schutter is ontkomen. Arsala Rahmani was tijdens het Taliban-bewind minister en jarenlang stond hij op een zwarte lijst van de VN. Vorig jaar zomer werd hij samen met andere voormalige leden van de Taliban van de lijst gehaald. Daardoor konden ze zich weer vrij in Afghanistan bewegen en deelnemen aan het verzoeningsproces. Van verzoening is tot nu toe niets terechtgekomen. Vorig jaar kwam de chef van de Vredesraad bij een aanslag om het leven. China, Zuid-Korea en Japan beginnen nog dit jaar met onderhandelingen over de instelling van een vrijhandelszone. De hele regio zal van zo'n akkoord profiteren, zei de Chinese premier Jiabao bij een top tussen de drie landen in Peking. De economische crisis leidt ook in Oost-Azië tot lagere groeicijfers. Volgens Jiabao kan een vrijhandelszone de economie in dit gebied een nieuwe impuls geven. De economieën van China, Japan en Zuid-Korea zijn samen groter dan die van de Europese Unie. in de belangrijkste deelstaat van Duitsland, Noord-Rijn-Westfalen, worden vandaag verkiezingen gehouden. Volgens de peilingen wordt de sociaal-democratische SPD opnieuw de grootste partij. Dat zou een tegenvaller zijn voor bondskanselier Merkel, die vindt dat de centrumlinkse regering van Noord-Rijn-Westfalen te veel schulden maakt. Ze hoopt op een machtswisseling. Het weer... Droog en zonnig met vanmiddag enkele stapelwolken. Temperatuur varieert van 12 graden op de Wadden tot 15 in Limburg. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe vanuit het noordwesten.